Jobboot met het NOS Journaal. De VVD Tweede Kamerfractie stemt in met het steunpakket voor Griekenland. De fractie heeft er de hele middag over vergaderd. Volgens Kamerlid Harbers lag de beslissing de partij zwaar op de maag. Want de VVD heeft twijfels of het pakket echt zal werken. Morgen houdt de Tweede Kamer een debat over de kwestie. De Kamer onderbreekt die voor het zomerreces. De PVV heeft al een motie van wantrouwen aangekondigd. In Emuiden zijn de eerste grote schepen aangekomen die meedoen aan de manifestatie Sail 2015 in Amsterdam. De afgelopen dagen meerden al diverse schepen aan in Emuiden. Grote publiekstrekker is de clipper Stad Amsterdam. Dat schip voert morgen de parade aan tijdens de Sail-in van IJmuiden naar de Eihaven in de hoofdstad. In totaal doen 44 tolships mee aan de parade. De komende vijf SEAL-dagen verwacht Amsterdam 1,7 miljoen bezoekers. Bijna de helft van de mensen die asiel aanvragen in Nederland komt uit Syrië. Afgelopen maand vroegen ruim 2300 Syriërs asiel aan. Dat aantal is de afgelopen vier maanden verviervoudigd. In april melden zich nog 650 Syrische asielzoekers. De tweede grote groep asielzoekers komt uit Eritrea. Ruim duizend mensen uit dat land kwamen afgelopen maand aan in Nederland. Het gaat zeker 1 tot 2 maanden duren voor de kranen zijn weggehaald en het puin is opgeruimd in Alphen aan de Rijn. Volgens de gemeente kan het bergen over twee weken pas beginnen. Dat het zo lang duurt komt door de complexe situatie ter plaatse. De verantwoordelijke bouwbedrijven hebben een noodfonds opgericht... waar bewoners en bedrijven vanaf vandaag een beroep op kunnen doen. Er zit kwart miljoen euro in het fonds. Het geld is bedoeld voor het eerste herstel van beschadigde woningen en winkels. In Tilburg zijn twee bezoekers van een sportcentrum onwel geraakt door werkzaamheden aan een naastgelegen zwembad. Ze klaagden over misselijkheid en duizeligheid. Medewerkers van een onderhoudsbedrijf waren in het zwembad met hars aan het werk. Daarbij zijn dampen vrijgekomen, zegt de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het zwembad was dicht voor bezoekers. Het weer alleen in het noordoosten nog regen, verder overal droog. Morgen overwegend droog en af en toe zon. Het wordt dan 21 graden. Na morgen meer zon en warmer. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De meeste files in de Randstad zijn inmiddels wel opgelost, maar er zijn nog een paar uitzonderingen. De A2 Utrecht-Amsterdam bij het Amstel nog 2 kilometer. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 6 na een ongeluk, maar de weg is zojuist vrijgegeven. De A13 Den Haag-Rotterdam na een ongeluk bij Delft 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht.